Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Alle twaalf rechtbanken worden vervangen. De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten... na een actie van SBS-journalist Alberto Stegenman. Hij kwam dankzij een pas van een oud-medewerker... met een wapen binnen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbasis gebruiken... in de strijd tegen Islamitische Staat. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse luchtmacht... Tot nu toe opereren de Amerikanen vanaf vliegdekschepen. Turkije zou ook toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. De donorconferentie voor de Gazastrook heeft veel meer opgebracht dan verwacht. In totaal werd op de conferentie in Cairo bijna 4,3 miljard euro toegezegd. De Palestijnse president Abbas had gehoopt op zo'n 3 miljard euro. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw van de Gazastrook. De grootste donatie, 800 miljoen, kwam van Qatar. De EU stelt 450 miljoen beschikbaar. Een commissie moet advies gaan geven over mogelijke veranderingen in het parlementaire stelsel. Dat wil de VVD in de Eerste Kamer. De staatscommissie moet bijvoorbeeld kijken naar de toekomst van de Eerste Kamer... en de manier waarop de Tweede Kamer wordt gekozen. De VVD komt komende week met een motie en verwacht de steun van een meerderheid. De partij vindt dat de Eerste Kamer te veel politiek bedrijft. Eigenlijk zouden Eerste Kamerleden alleen maar de wetsvoorstellen van het kabinet inhoudelijk moeten beoordelen, vindt de VVD. In Weert is een vrouw verdronken in een openbaar zwembad. Ze werd aan het einde van de middag gevonden op de bodem van zwembad De IJzeren Man. De vrouw van 23 uit Eindhoven overleed in het ziekenhuis. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 14.